de tweede halve finale tegen Argentinië. Noodketten afgevuurd die terecht zijn gekomen in het water. Volgens een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse leger waren het skutraketten. De Noord-Koreanen zijn al langer bezig met het afvuren van korte afstandsraketten. Het zou onder meer gebeuren uit protest tegen militaire oefeningen... die Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden in het gebied. Indonesië gaat vandaag naar de stembus. De 190 miljoen stemgerechtigden mogen een opvolger kiezen voor president Yudhoyono, die na twee termijnen niet herkiesbaar is. De presidentsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race geworden tussen de gouverneur van Jakarta en een ex-generaal. De gouverneur staat bekend om zijn aanpak van corruptie, terwijl de ex-generaal juist meer banden heeft met het oude regime. Het weer nog, vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Overdag is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld.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 De Mexicaanse telecommagnaat Carlos Slim gaat bijna een kwart van zijn bedrijf America Mobiel afstoten. De op één na rijkste man van de wereld en mede-eigenaar van KPN doet dat vanwege een nieuwe wet in Mexico. Die moet voorkomen dat grote bedrijven in de telecomsector te veel macht krijgen. Met de verkoop haalt Slim ruim 15 miljard dollar op... die hij waarschijnlijk investeert in telecombedrijven in Latijns-Amerika en Europa. Het Braziliaanse elftal heeft zijn excuses aangeboden voor de grote nederlaag tegen Duitsland. Duitsland-Brazilië verloor de halve finale van het WK gisteravond met 7-1. Trainer Felipe Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar wil niet opstappen. Aanvoerder Louise verscheen huilend op de televisie. Teleurgestelde supporters staken op straat shirts en vlaggen in brand, maar rellen bleven uit. In Duitsland, in Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd na het bereiken van de finale. Vanavond speelt Oranje de tweede halve finale tegen Argentinië. Noord-Korea heeft twee testraketten afgevuurd die terecht zijn gekomen in het water. Volgens een woordvoerder van het Zuid